Goedenavond, goedenavond bij elkaar. Aan de tafeltjes en aan de bar. Neem me niet kwalijk dat ik u allen nog niet ken. Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jaapie de portier. Ik heb zo'n jogelbaantje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons? glas wijn. Kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond veel plezier. Geef uw hoed en jas maar hier, want ik ben jou.